Mark Visser met het NOS Journaal. Als de AOW mee aan onderhandelingen over een nieuwe regering. Lijsttrekker Henk Krol zegt dat de pensioenleeftijd een breekpunt is voor zijn partij. Krol zei in het Radio 1-journaal dat hij het woord breekpunt haat... maar dat hij het gezien het belang van zijn partij toch zo formuleert. De AOW-leeftijd wordt nu stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Steeds meer arme Nederlanders slagen er niet in om uit de armoede te komen. Het CBS meldt dat het aantal mensen dat al zeker vier jaar onder de armoedegrens leeft... vorig jaar met 14 is gestegen. Er zijn nu 417.000 zogeheten hardnekkige armen. Het totale aantal Nederlanders onder de armoedegrens is in 2015 stabiel gebleven op zo'n 1,2 miljoen. Vanaf volgend jaar kunnen mensen met een abonnement op streamingdiensten als Netflix en Spotify overal in de EU het volledige aanbod bekijken of beluisteren. Daarover is gisteren in Brussel een akkoord gesloten. Nu kun je als abonnee slechts een beperkt aantal series en films in het buitenland bekijken. Dat komt doordat de rechten voor de producten per land anders geregeld zijn. Bij de politie zijn de uitzending van Opsporing Verzocht... tien tips binnengekomen over de aanval op een kapper in Enschede. De aanvaller had de kapper met een vloeistof overgoten en die in brand gestoken. Het slachtoffer is er slecht aan toe, maar de politie heeft hem wel kunnen horen. Hij heeft geen flauw benul wie er achter de aanval zou kunnen zitten. Mogelijk was de aanval gericht tegen de vorige eigenaar van de kapperszaak. In Geleen is een dode gevallen bij een gewapende overval. Rond drie uur vannacht vielen de daders een huis binnen en daarbij werd geschoten. De bewoner raakte ernstig gewond en is later overleden. Na de schietpartij sloegen de overvallers op de vlucht. Tot slot het weer. Vooral in het noorden kan het nog glad zijn. Later breekt vanuit het noorden de zon door en het wordt dan maximaal 2 graden vanmiddag.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 what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. Mine, no, the girl is mine. no, mine. mine. She mine, mine, mine, mine. You're my last breath. You're a breath of fresh air to me.